een Klomp met het NOS-journaal. In een asielzoekerscentrum in het Utrechtse Overberg zijn vannacht twee vechtpartijen geweest. Even na middernacht kwamen twee groepen tegenover elkaar te staan en brak de eerste vechtpartij uit. Later gebeurde dat nog een keer. Zeker twee asielzoekers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn twee andere asielzoekers opgepakt. Meer dan 15 politieauto's uit verschillende regio's kwamen op de melding af... en er werd een helikopter ingezet voor assistentie. Duitsland heeft een akkoord bereikt over de vluchtelingencrisis. Bondskanselier Merkel maakte dat gisteravond bekend na een gesprek met alle deelstaten. Die krijgen allemaal 670 euro per maand per vluchteling. Ook trekt de regering 500 miljoen uit voor sociale woningbouw en 350 miljoen voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Inwoners van Purmerend hebben gisteravond de raadsvergadering over de komst van asielzoekerscentrum verstoord. De vergadering werd afgelast omdat burgers stampij maakten in de raadzaal met leuzen als geen AZC. De burgemeester vroeg de menigte de zaal te verlaten, maar veel mensen weigerden dat. De politie werd daarom ingezet om iedereen naar buiten te sturen. China gaat broeikasgassen aanpakken. Dat melden bronnen binnen de Amerikaanse regering aan de New York Times. Volgens de krant gaat China in 2017 over op een systeem met emissierechten... waardoor de totale uitstoot wordt verminderd. Met ongeveer 27% van de wereldwijde CO2-uitstoot... is China de grootste vervuiler ter wereld. Paus Franciscus is aangekomen in New York. Hij begon zijn bezoek met een mis in de St. Patrick's-kathedraal. Daar heeft hij onder meer gebeden voor de slachtoffers die vielen bij de jaarlijkse bedevaart vlakbij Mekka. Hij betuigde zijn medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden van de ramp... waarbij meer dan 700 mensen werden doodgedrukt in de mensenmassa. Het weer, de ochtend begint lokaal met een mistbank. Later wordt het overal wisselend bewolkt en kan er op sommige plekken een buitje vallen.